uur. City Dijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden is van plan om volgende week weer campagne te gaan voeren. Daarmee lijkt Biden de berichten te ontkrachten dat hij zich dit weekend zou terugtrekken uit de race om het presidentschap. Amerikaanse media melden deze week dat Biden mogelijk dit weekend de handdoek in de ring zou gooien. Maar zelf denkt Biden nog altijd dat hij Trump kan verslaan. Biden is momenteel nog aan het herstellen van een coronabesmetting... maar is volgens een arts wel aan de betere hand. In de Latumse plas bij Giesbeek is de afgelopen avond een zwemmer overleden. De hulpdiensten kregen halverwege de avond een melding van iemand die op het water van de recreatieplas vermist was geraakt. Duikers van de brandweer probeerden de zwemmer nog te redden, maar de hulp kwam te laat. De topman van computerbeveiligingsbedrijf CrowdStrike heeft nogmaals excuses aangeboden voor de wereldwijde computerstoring van gisteren. In een automatische update van de beveiligingssoftware van het bedrijf zat een fout... waardoor talloze computers niet meer konden worden opgestart. De topman van CrowdStrike belooft binnenkort maatregelen bekend te maken om herhaling te voorkomen. Een jonge bultrug die gisteren strandde op een zandbank in de Waddenzee bij Terschelling... zwemt weer in de Noordzee, meldt SOS Dolfijn. Door het opkomende tij kwam het dier weer los van de grond. Het gaat vermoedelijk om een jonge bultrug, omdat het dier 6 tot 8 meter is. Dat is relatief klein voor deze vinvissoort. SOS Dolfijn zegt dat de bultrug niet in goede conditie is... maar hoopt dat het dier in de Noordzee weer aan zal sterken. Het weer droog en 16 tot 20 graden momenteel. Vandaag warmt het snel op met veel zon en 27 tot 33 graden.